Begrijp je me, begrijp je me, begrijp je me, oh, begrijp je me niet. Ik moest wachten, wachten, wachten op een antwoord. Kijk in de spiegel, zag de vraag en het antwoord. Ik moest wachten, wachten, wachten op een antwoord. Dans met de duivel, die heeft mij al lang door. Ik dans met de duivel, die heeft mij al lang door. Ik had die schoenen van de brisseltas van Janspoort. Ik ben op Schiphol Airport, ik moet naar Zandvoort. boys oh, Dit is Friesland Witch. Paling. Drop it. Friesland Witch. Friesland. En nu de drop. Oh, begrijp je me niet? begrijp je me niet. Het meest eerlijke en persoonlijke album van Joost Klein is nu te beluisteren op Spotify. Waar wacht je op?